Ze raakten ingesloten doordat het vuur snel om zich heen greep. 22 andere brandweerlieden zijn opgenomen in ziekenhuizen. Ze waren bezig met een bosbrand die vrijdag door blikseminslag uitbrak. Het vuur heeft een groot gebied in de as gelegd. In Egypte hebben gisteren miljoenen mensen gedemonstreerd tegen president Morsi, die precies een jaar aan de macht is. Er werd gevreesd voor grootschalige gewelddadigheden, maar die bleven uit. Toch vielen bij confrontaties en beschietingen zeven doden en raakten meer dan 600 mensen gewond. Morsi is voorlopig niet van plan te vertrekken. De finale van de Confederations Cup is gewonnen door gastland Brazilië. In Rio de Janeiro werd het 3-0 tegen Spanje. Voordat de wedstrijd begon waren er relletjes buiten het stadion. De politie raakte slaags met demonstranten. In Brazilië eisen betogers al weken dat er meer wordt geïnvesteerd in publieke voorzieningen. Het Belgische kabinet heeft gisteravond laat een akkoord bereikt over bezuinigingen na marathononderhandelingen die vrijdagavond begonnen. Het pakket voorziet in 750 miljoen euro aan ombuigingen dit jaar en 2,4 miljard volgend jaar. Premier Di Rupo zal vanochtend op een persconferentie de details bekendmaken. Zeker is al dat de accijns op alcohol en tabak omhoog gaat. In het zuiden van Nigeria zijn zeker 175 gevangenen door gewapende mannen bevrijd. Ongeveer 30 aanvallers bliezen een muur van het gebouw op om binnen te komen. De afgelopen jaren hebben moslim-extremisten geregeld aanvallen op gevangenissen uitgevoerd om medestrijders te bevrijden. Maar het is onduidelijk of ze ook achter deze aanval zitten. Het weer, vandaag af en toe zon, vooral in het zuidoosten. In het noorden en oosten vallen buien en het wordt 17 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A7 van Horen naar Amsterdam bij Weidewormer 2 kilometer. En op de A8 van Zaandam naar Amsterdam bij Oostzaan 2 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen knooppunt Koenplein en Hemhavens 2 kilometer... En op de A28 van Zwolle naar Utrecht bij knoop het Hoevelaken, ook daar 2 kilometer.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 This one right here is for the dropout of schoolers, the future cougars, the Mary Jane abusers, the ones that choose to be losers, for the misfits. justified. Thank you for the world you ruined overnight, but we'll be fine.